Dit is dooral wegens met het NOS-journaal. Met verbazing en slagenheid is gereageerd op het overlijden van schrijver en publicist Joost Zwagerman. Hij maakte gisteren in zijn woonplaats Haarlem een einde aan zijn leven. De schrijver kampte al jaren met depressies. Zwagerman brak in 1989 door met de roman Gimmick. Andere bekende romans zijn Vals Licht en De Buitenvrouw. In 2008 kreeg hij de Gouden Ganzenveer voor zijn hele oeuvre. Behalve schrijver was Zwagerman ook kunstcriticus, Onder meer in het programma De Wereld Draait Door. Zijn uitgever, Peter Nijssen van de Arbeiderspers, zegt dat het nauwelijks een geheim was dat het de laatste tijd niet goed ging met Zwagerman. De zelfdoding in juli van zijn goede vriend, schrijver Rogi Wieg, had hem erg aangegrepen, zei Nijssen. Joost Zwagerman was 51 jaar. De patiënten van het VU Medisch Centrum in Amsterdam zijn allemaal geëvacueerd. Kort voor middernacht waren alle 339 patiënten naar andere ziekenhuizen overgebracht. Ontruiming was nodig nadat water in de kelder van het ziekenhuis was gelopen. Het VUMC hoopt later deze week te kunnen zeggen wanneer het ziekenhuis weer open kan. Alle wethouders die over zorg gaan krijgen vandaag een brandbrief van jongerenorganisaties over de zorg aan jongeren vanaf 18 jaar. Tot hun 18e vallen ze onder jeugdzorg, daarna komen ze terecht in de volwassenenzorg, waar gemeenten voortaan verantwoordelijk voor zijn. Maar volgens de briefschrijvers is in veel gemeenten onduidelijk waar jongeren vanaf hun 18e heen kunnen. Serena Williams heeft zich voor de tiende keer geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse titelverdedigster versloeg haar zus Venus in drie sets. 6-2, 1-6 en 6-3. Omdat Serena eerder dit jaar ook al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op haar naam schreef... kan ze blijven hopen op een Grand Slam. Het winnen van alle grote tennistoernooien in één jaar. Het weer vooral in het oosten en noordoosten kan mist ontstaan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 came in spastic like tapeless horse. 错。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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Beside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 night will last forever.